Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederlanders maken zich over de economie. 40% denkt dat het de komende tijd slechter gaat tegen 25% een kwartaal geleden. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Verder is het vertrouwen in Europa gedaald. Het vertrouwen in het Nederlandse kabinet is gestegen. De burgemeester van de Utrechtse gemeente De Ronde Venen is opgestapt. Burgemeester Burgman heeft die beslissing genomen naar aanleiding van een dreigende strop bij twee grote bouwprojecten in Wilnis en Meidrecht. De gemeente dreigt daar 15 miljoen euro mis te lopen. Burgman vindt dat ze eerder een onderzoek had moeten instellen en trekt daar haar conclusies uit. Staatssecretaris Steven wil niets veranderen aan het systeem van verklaringen omtrent het gedrag. Volgens de Tweede Kamer komt het relatief vaak voor dat jongeren vanwege een relatief licht vergrijp niet zo'n verklaring krijgen, terwijl ze die wel nodig hebben voor een baan of een stage. Teven zei dat het in de praktijk wel meevalt. Hij wil jongeren beter voorlichten. Die kunnen volgens de staatssecretaris bij een aanvraag ook vertellen dat ze hun leven hebben gebeterd. Bij een internationale actie tegen illegale medicijnenhandel op internet zijn 13.000 websites gesloten. De sites hielden zich bezig met de illegale verkoop van antibiotica, antidepressiva en afslankpillen. Er werd voor 4,6 miljoen euro aan medicijnen in beslag genomen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar 55 mensen die mogelijk nepmedicijnen hebben aangeboden. Aan de actie, die werd geleid door Interpol, deden 81 landen mee. De provincie Zuid-Holland laat uitzoeken hoeveel asbest er is gestort bij de derde Merwedehaven in Dordrecht. Er zijn aanwijzingen dat er veel meer ligt dan gedacht. Een jaar geleden zei de provincie dat er 1900 ton onverpakt asbesthoudend materiaal was gestort. Maar volgens een werkgroep uit de omgeving ligt er zeker 131.000 ton, dat is 70 keer zoveel. In Dordrecht en Sliedrecht is over die berichten ongerustheid ontstaan. Asbest is kankerverwekkend. Het weer, is nog wat nevel of mist, verder zonnig na zomerweer. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Het is nog relatief rustig op de wegen in de Randstad. Er zijn maar twee meldingen van files. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam.